D66 wil niet gaan onderhandelen met JA21, maar wel met GroenLinks eh, PvdA. En de VVD wil juist wel gaan onderhandelen met JA21 en niet met GroenLinks eh, PvdA. En Bontebal van het CDA, die voor beide combinaties, voor een van beide combinaties nodig is, die wil zijn voorkeur nog niet uitspreken. Die laat dat nog bij de andere twee partijen, maar hij wil wel aan de Donderdag is er een debat in de Kamer over het advies van Koolmees. President Trump dreigt de Britse omroep BBC aan te klagen. Hij is boos over een documentaire die over hem werd uitgezonden... over de kapitoolbestorming van een paar jaar geleden in Amerika. Trump hield een speech. De documentairemakers hebben erin geknipt, zegt verslaggever Arjen van der Horst. In de documentaire zijn twee uitspraken van Trump, twee zinnetjes uit die toespraak aan elkaar gemonteerd. In de eerste zin roept hij zijn supporters op om samen naar het kapitool te trekken. Meteen gevolgd door een tweede zinnetje, to fight like hell. Dus om als de duivel te vechten. Nou, zo lijkt het alsof Trump zijn supporters expliciet oproept tot geweld. Twee hoge bazen van de BBC stapten afgelopen weekend al op. Maar dat is voor Trump niet genoeg. Hij wil dat de documentaire offline wordt gehaald. Anders eist hij een schadevergoeding van een miljard dollar. En in Canada zijn ze koud weer wel gewend. Toch was het flink doorbij voor de fans en spelers van Atletico Ottawa en Cavalry FC. Ze speelden de finale van de Canadese eredivisie tegen elkaar tijdens een heftige sneeuwstorm. Ladies and gentlemen, welcome to the Snow Globe, formerly known as TD Play Stadium. De wedstrijd om het kampioenschap werd eerst een paar uur uitgesteld, maar begon toen alsnog. Het bleef maar sneeuwen. Op een gegeven moment stond een van de keepers ook nog met een sneeuwschep zijn doelgebied leeg te scheppen. En door een 1-1 gelijk spel werd het ook nog verlengen. Atletico Ottawa maakte daarin de winnende en is dus kampioen. En de commentatoren hadden een dag om nooit te vergeten. A Canadian Premier League final we will never ever forget. Through the blizzard, it's Atleti who stand atop the mountain and are your Canadian Premier League champions.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 Er staat ruim 70 kilometer file in de regio. Op de A5 heb je heel veel vertraging nu, van Hoofddorp naar Amsterdam tussen de afrit IJmuiden en de aansluiting met de A10 50 minuten vertraging. Op de A8 Amsterdam-Zaanstad bij knooppunt Zaandam een half uur vertraging door bergingswerkzaamheden. Er zijn daar maar twee rijstroken open. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A10 bij Zeeburg. Daar begint nu ook vertraging te ontstaan vanaf Amsterdam over Amstel. Maar op dit moment valt het nog mee. En op de N9 Den Helder-Alkmaar bij de Schagerbrug een half uur verdraging door werkzaamheden.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 Oh, yes, it seems all amount to one. I want to go. I will go. Go. I will go. I will go. Draw the words from my lips Put me on a ship, I will go Read the truth in my eyes Hear them in my sighs, I will go I will go, go I will go I will go, go I will go Ja, want die kan niet weg. Welkom bij deze alternatieve FM van 6 november. We hebben er al stiekem één opgenomen op 4 november. Ja, er waren mensen natuurlijk die zaten te kijken van wat eh, gebeurt er nou in die studio van... Eh, van de Zandvoortse Omroep. Ja, eh, we waren bezig en die opname die hebben we dus gemaakt. En wat dat precies inhoudt, dat ga ik je ehm, nog er zijn de tijd allemaal even verder eh, verteld, Maar ik zal je wel vertellen, het komt ook in de Zandvoortse krant. Dus voor die mensen die dat willen weten... Zandvoortsekrant.nl, hou hem in de gaten. En dan weet je dus wat er gaat komen op 27 november. Gaan we dat uitzenden, mensen. Eh, dit is echt live. Eh, nu is het weer uh, zweten op het voorhoofd. Nou, Marcus die had al wat zweten op het voorhoofd. Want die dacht van, wat gaat die Jaap Koper doen? Ja, ik moest even de gast van vanavond even halen. En eh, die staat dus nu nog met een flightcase buiten. Met een piano erin. Dus eh, broeder de Jong is eh, naar beneden gelopen om dat even op te lossen. En zo kon Marcus met dank Alaska met I Will Go instarten. En dat heeft hij dan ook gedaan. En dat is ook een andere uitvoering. Want op het album staat een wat rustige versie. Dit is de single versie. En ooit, ik ken het verhaal hiervan hadden ze de eindmix aangeleverd bij Adam Branch. Dat is de man van, eh, die dat, uh, de geluidsmastering deed van Actors and Liars. En die ging op een gegeven moment eh, met een rustige versie op het album. Waarop die jongens toch reageren van, ja hoe kan het nou? maar uiteindelijk hebben ze nog eens een keer goed naar die rustige versie zitten luisteren. En die dachten, goh, het is eigenlijk best wel geslaagd. Dus die hebben ze erop laten staan. Maar de singleversie, die hadden ze dus ook. En die singleversie, die heb ik hier eh, even laten horen. En bovendien, dat is ook wel memorabel. Want dat was een van de eerste werken die we hier hebben laten horen bij deze omroep. Destijds van Alaska. Eh, eigenlijk de eerste airplay die ze in 2011 kregen. Zover gaat het dus terug. Nou, 6 eh, november is het vandaag. De gast van vanavond is Christy. Die gaat straks spelen met een piano. En dat is de reden waarom eh, vriend Thomas de Jong naar beneden is eh, gelopen... om de flightcase eh, mee te nemen voor, voor Christy. Want ja, is toch denk ik een lel van een ding. En ja, dan moet je op een gegeven moment naar beneden... want er staat iemand voor een hek. En we hebben hier in Zandvoort toch af en toe nog wel eens een beetje last van wat parkeerperikelen met een een of andere scanwagen die door de straat heen rijdt. Ja, en als de gast van vanavond dan een vette bon eh, krijgt, ja, dat is dan een leuk avondje alternatieve FM live spelen. Maar daar word je toch ook niet veel wijzer van. Dus dat eh, is de reden waarom we dit zo oplossen. Er is namelijk nog een stukje terrein waar wij onze gasten met hun auto's neer kunnen zetten. Dus dat is eh, een beetje de reden. We hebben geen telefonische interviews. Straks gaan ze wel hier een beetje het geluid doen, want er wordt natuurlijk gesoundcheckt. Maar daar heb ik ook wel wat maatregelen voor genomen. Zeker in dit eh, uur. Eh, wat betreft de muziek daarover. Dan de nieuwe singles. Want eh, we hebben er al één die we nu al laten horen. Want die komt morgen uit. En dat is dus een hagelnieuwe single. En dat is de single van Annabel. En dat nummer dat heet Vertel me niet. verteld dat er chaos in mijn hoofd is. ben ik dat zelf. Zie door de bomen nu geen bos meer. Intuïtie vergezocht, mijn innerlijk kompas kapot. Altijd maar op zoek naar wie ik ben. Jij vertelt mij niet. zien dansen. Een lach op je gezicht. Ben ik naïef om te hopen dat dat ligt. liedjes en In een fort van lakens, kon geen monster ons raken langzaam verdwijnen. Jij was mijn wereld, maar nu ben je wilde verwijderd. Eh, ook een reden waarom we deze laten horen van Silver met eh, Werelden Verwijderd. Want, dat heeft een reden, want eh, er komt een videoclip aan. En dat is altijd wel makkelijk, want als wij hier een samenvatting maken van deze uitzending... dan kunnen we die clip ook ergens delen in die samenvatting. Want dat is natuurlijk de achterliggende gedachte. Eh, daarvoor hoorde je trouwens Annabel met Vertel Me Niet. Ik eh, ga gewoon verder met Nederlandstalig werk. Want dit is volgens mij vorige week nog uitgebracht. Was trouwens ook een eh, behoorlijk druk release weekend, net als deze. En dan zal je het altijd zien. Volgende week kan ik gewoon weer ergens uit mijn neus gaan zitten peuteren. Wat, wat dat er gaat. Want het, het lijkt alsof ze de, de laatste vrijdag en de, die eerste vrijdag van elke maand daarvoor voor geschikt achten. Om mij ergens aan een beademingsapparaat. Nou, dat eh, gaat eh, niet helemaal lukken. Ook vanavond niet, want ik heb <laughs> voor behoorlijk wat inspanningen moeten verrichten. Goed, eh, we gaan met Inkt verder. Want daar heb ik het over. Het nieuwe single die ze vorige week hebben uitgebracht heet Halleluja. net dat. Vlinders zoveel kleuren kunnen zien, veel meer dan jij en ik. Voorbij Ik kon pas gaan slapen met het sterrenlampje aan. pijn verdwijnt en dat er dan iets overblijft. Van your dat was dus Baby Condor. En die Baby Condor, dat zijn twee broers, die komen uit Deventer. En eh, dit is de tweede single die ze hebben uitgebracht. Eh, Backtown Countries of Backcountry Town. Eh, dat is volgens mij de titel van de eerste single. En dit is de opvolger daarvan. Daarvoor, daarvoor hoorde je Inkt met Halleluja. En ja, ook dat is een verhaal apart. Want Bart Rijmerink en Frederike, zoals zij, Frederike Palmen, want eh, zo heet ze voluit, eh, zijn twee individuen, een stel dat ook nog op reis gaat. En ze hebben een rondtocht gemaakt in Scandinavië, in het noorden van Zweden geloof ik, eh, zijn ze ook geweest. En daar hebben ze allerhande verhalen op getekend. En daar is bijvoorbeeld deze single uitgekomen. En die single die is vorige week uh, gereleased. En toen hadden we nog niet meteen eigenlijk eh, toestemming om hem eh, te laten horen. En dat is de reden waarom we hem nu laten horen. Voor wie dat niet geldt is van Elena Jolie. En zij heeft al eens eerder bij ons in de uitzending gezeten. Maar ze heeft er ondertussen ook een single uitgebracht. En die hoor je nu. En dat nummer dat heet Rosemary Gold. this way, you're touching me. she didn't figure me out. dat was een mm, One Clueless Friend. Die hebben ze eh, deze, dit jaar uitgebracht. Eh, dat nummer dat heet Take a Deep Breath. Eh, dat lag al een tijdje op de plank. Als ik vriend Frank Bond mag geloven. Want die heeft gezegd dat dit al op het punt stond om uitgebracht te worden. Maar dat hebben ze op een gegeven moment... ja, daar was wat mee en er moest nog wat aan gebeuren. En uiteindelijk hebben ze toen besloten op een, een of andere namiddag... dan gooien we het er nu uit. En <clears throat> One Clueless Friend is voor een flink deel ook uh, Dick Kwakman. het eh, zegt al genoeg. Is een dorpsgenoot eh, van deze Frank Bond. Want hij, heeft een van, hij is eigenlijk een van de songwriters binnen de band. Het is wel een band, eh, want er eh, maken nog meer mensen deel uit van die band. En toen hebben ze gezegd, nou, we brengen hem eh, nu uit. En daar is dan ook weinig over te vinden, behalve bij ons. Dan moet je even onze website even ra raadplegen, want daar is een hele beschrijving over dit album gegeven. En we moeten zeggen, het is gewoon een sterren album. Punt uit. En niks meer, daar neem ik niks van terug. Daarvoor hoorde je Elena Jolie en Rosemary Gold. Ehm, zij was niet zo lang geleden, afgelopen zaterdag, te gast bij onze muzikale vrienden van Podium 07.1 bij RPL Woerden. Daar eh, zijn ze geweest. En ja, als we het eh, dan toch hebben over eigen opnames. Nou, dan heb ik er hier wel een. Maar die hebben we een beetje af moeten stoffen. Want het is al een tijdje terug. Volgens mij eind 2023. Toen zat ze hier en toen heeft ze maar liefst acht nummers laten, eh, laten horen uh, acht nummers gespeeld en acht nummers laten horen. Dan heb ik het over Stijn. Ja, die. En zij had op een gegeven moment eh, toch ook een piano bij zich. En de piano staat centraal, want vanavond zal Christy ook op de piano spelen. Dus dat eh, ga je meemaken. Maar ook Stijn had een, een piano bij zich. En dat ga je nu horen. En dat nummer dat heet I Did It. done. It's another morning, and outside nothing has changed. But I did it, I did it. Let me laugh, come, I wanna show you something. It's beyond your imagination. I did it, I did it. quite a list, and you left me quite a mark. It hurt me, didn't it hurt you? In some way, oh, come climb the stairs to the second floor. I built it in my own apartment. I did it, I did it. fireplace, a wicker chair, dozing off with your feet in the air, the book on your desk. You wonder who put it there. A bundle on a clear day. To the photographs? How come you're alone in a field? A ball at your feet, a sword and a shield. There's not a hand you can reach, or anyone to beat at a game. Do you recall the bird and its nest? dit was Tom Bruins. <clears throat> en eh, dat eh, Waiting for the Rain heet het eh, album, geloof ik. En dat heeft hij een paar weken geleden heeft hij dat uitgebracht. En daar hebben wij ook uitvoerig aandacht aan besteed. En bovendien, deze Tom Bruins komt in het nieuwe jaar hier spelen. Namelijk op 15 januari. Dus zet die maar vast in je agenda, want dan komt hij langs. En of hij dat helemaal solo gaat doen... Dat is nog even de vraag. Ehm, hij had het erover dat er in ieder geval nog twee eh, muzikanten mee zouden komen. Dus we zijn heel erg nieuwsgierig. Um, dat zeggende, wat is er dan op 8 januari, is ook heel leuk. Maar dan eh, krijgen we de Kiwi Club. Dat zal ik eh, zo dadelijk ook nog wel even verder toelichten. Die hebben we al eens eerder gehad in deze studio. Namelijk in april van 2024. Nu tijd voor eh, onvervalste... Eh, nou, nog even niet. Ik wacht er nog even mee. Want eh, ik heb net even het lijstje gekregen van Christy. Ja. En er staat sowieso één nummer op die ik hier gewoon nu even kan laten horen. Want het is van, het Engelstalige, van de Engelstalige EP. En dat is Lean On Me. Dus die gaan we nu eerst even laten horen. I've heard there's a crack in everything. That's how, that's how the light gets in. Right now, you feel broken like the bottle that's laying on the ground. And everything is dark inside you, waiting to be found. me carry you. The strong. talk you Eh, grappig. Want eh, Alaska gebruikte bij een van hun nummers tijdens hun live optreden eh, van de Piers een paar weken terug. Een fluit. hier is de panfluit ingezet. En waarom noem ik ook Alaska in dit verhaal? Omdat er wel degelijk een link is met Vogel. dat is Annette Vogel en haar partner haar eh, levensgezel. Ehm, die twee maken muziek. En La Plaine Lune, dat is het nummer wat ze hebben uitgebracht. En het eh, label is het Piers Songwriters Guild. Daar hebben ze het op uitgebracht. Maar het eh, hoofdlabel is nog altijd wel King Forward Records. En ik denk met zo'n donkerbruin vermoeden dat er ook nog vanuit die richting een idee is gebracht van... joh, zet er ook eens een panfluit bij, want dan maakt het wel heel erg speciaal. Ehm, eh, La Plaine Lune heette deze eh, nieuwe single van Vogel. Eh, en dat is Annette Vogel onder meer. En <clears throat> ik ben even de naam van de wederhelft uh, vergeten. Maar goed, dat, dat moet ik nog eens een keer nakijken. Ehm, daarvoor hoor je Lionel Me van Christy, die vanavond hier in de studio aanwezig is. Ja, vijf Nederlandstalige nummers en één Engelstalige. En toen dacht ik, Oké, dan kunnen we in ieder geval nog iets eh, van Crossroads laten horen. Is nog niet het laatste nummer hoor, wat ik eh, laat horen. Want er komt nog iets... Eh, oh, er komen er twee. Oh, er komen er twee. Oh, oh, oh. oh, oh. Ik word, ik word even nog, even nog gecorrigeerd. Moet ik even kijken hoor. Oh, ja, het zijn er inderdaad twee. En, inderdaad, want er is nog één die, die gespeeld gaat worden. Ik zat in de gauwigheid, zit ik heel gauw. Ja, er komt er nog één inderdaad. Het staat, staat erop. Die zal ik dan maar niet gaan draaien in ieder geval. Ik, eh, wordt gesouffleerd in ieder geval. Ik ga gelijk verder, want ze staan ook een beetje driftig eh, te kijken voor de soundcheck. En dat doen we met Jacob D. Edward en Paint Me a Picture. Live hier gezongen. Please, paint a picture of me. Paint a picture of me. I have a tendency to... progressively resemble all my loved ones. Paint me a picture before I'm entirely lost in you. Paint the ten gray hairs in my beard, the seven grooves in my forehead I got with my bachelor's degree. Show me in the state that you found me Before you took the boards from off my windows The barricades from off my doors Please paint a picture of me paint a picture of me. I have this tendency to progressively resemble all my loved ones. Paint me a picture before I'm entirely. mistakes in the foreground. And put yourself somewhere far away. Leave out my achievements. They were never enough of an excuse to be displayed. please leave some white on the canvas. can fill in the friends that have stayed someday after I have polished the worst blemishes in my personality away. Please paint a picture of me. Paint a picture of me. I have this tendency to aggressively resemble all my loved ones. Paint me a picture before I'm entirely lost. Ehm, even kijken. Juno, Juno, of ja, Juno, Alea. En daarvoor hoorde je Jacob D. Edward en Paint Me a Picture. Eh, we zijn eh, zo'n beetje aan het eind eh, van dit eerste uur gekomen. Zo direct gaan wij de YouTube-mensen verwelkomen. Want ja, die horen er straks ook bij. Want om 8 uur beginnen we natuurlijk ook nog met, met het YouTube-kanaal. Ja, dat, er zit iemand heel verschrikt te kijken. Maar dat gaan we toch echt wel mee gaan maken. Um, maar zover is het nog niet. We hebben er nog eentje die we nog eh, laten horen. Eh, vorige week heb ik ook al iets eh, van hem laten horen. Dat is de heer P.E.M. Bond. Oftewel Paul voor zijn vrienden. Ehm, ja, hij is wel eens eerder bij ons in de studio geweest. Regelmatig. alleen de laatste tijd niet zo. Maar goed, dit komt van In Our Time. En dat nummer dat heet The Revolutionist. En eh, dat is het eh, laatste nummer van eh, dit uur.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 Levi van